Kunnen met het NOS-journaal. Het van de universiteit schrijft dat het verklaarbaar is als zij wordt aangewezen als medeschuldig. Gisteren werd Larry Nasser veroordeeld tot 175 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan misbruik van jonge turnsters. Meer dan 150 meisjes en vrouwen legden verklaringen af tegen Nasser. President Maduro van Venezuela gaat voor een tweede termijn. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Wordt hij gekozen, dan is hij nog eens zes jaar aan de macht. De verkiezingen in Venezuela zijn onlangs maanden naar voren gehaald, naar eind april. Daar is internationaal kritiek op. Met de snelle verkiezingen zou Maduro willen profiteren van de chaos bij de oppositie. De belangrijkste oppositieleiders zijn bijna allemaal niet meer actief, gevangen gezet of gevlucht. Venezolanen demonstreerden vorig jaar massaal tegen Maduro. De economie zit in een dal, de inflatie is hoog en er zijn grote voedseltekorten in Venezuela. De nieuwe reactor voor de kerncentrale in Petten wordt gemaakt door een Nederlands-Argentijns bedrijf. Er zijn honderden miljoenen mee gemoeid. Ook een Frans en een Zuid-Koreaans bedrijf waren in de race voor de opdracht. De reactor moet over zeven jaar de huidige vervangen. Petten levert wereldwijd 30% van de medische isotopen voor de behandeling van onmeer kanker. De huidige reactor is verouderd. En Bert van Marwijk gaat aan de slag als bondscoach van Australië. Hij is speciaal aangesteld voor het WK in Rusland dit jaar. Vorig jaar september stopte Van Marwijk als bondscoach van Saudi-Arabië. Hij wist het land te kwalificeren voor het WK, maar vertrok omdat hij er te weinig vrijheid kreeg. In maart dan staat Van Marwijk voor het eerst voor het Australische elftal.